12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Chelsea heeft de Champions League-finale gewonnen van Manchester City. Het Britse onderrondje in Porto werd beslist door een doelpunt van de Duitse middenvelder Kai Havertz. Hij scoorde in de 42e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Chelsea bleef Hakim Ziyech aan de kant... en Oranje International Nathan Ake kreeg bij City ook geen speelminuten. De Londenaren wonnen de Champions League één keer eerder, in 2012. In zeker 16 Braziliaanse steden is gedemonstreerd tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. In Brasilia en Rio de Janeiro verliepen de protesten vreedzaam... maar in de stad Recife in het noordoosten gebruikte de politie traangas en rubberen kogels tegen de betogers. De protesten komen uit de koker van linkse politieke partijen en vakbonden. Zij vinden dat Bolsonaro te weinig heeft gedaan om het coronavirus in te dammen. Volgens de officiële cijfers kostte het virus aan 450.000 Braziliaanse het leven. In Koevoorde is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat hij zijn hoofd heeft gestoten tegen een lage brug. De politie onderzoekt dat nog. De schipper is aangehouden om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. Aan boord waren vier jonge mensen. Hun leeftijden zijn niet bekend. En tientallen mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya had opgeroepen tot protestacties precies één jaar na de arrestatie van haar man. En daar is wereldwijd gehoor aan gegeven. Onder meer in Berlijn, Warschau en ook in Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Het weer nog. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. In het noorden is er flink wat mist.